Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij de botsing in Tilburg tussen een passagierstrein en een goederentrein... zijn in totaal acht mensen licht gewond geraakt. Ze konden na behandeling naar huis. De oorzaak van de botsing tegen vijf uur vanmiddag is nog onduidelijk. Het ongeluk gebeurde tussen Tilburg en Tilburg Universiteit. Het spoor is nog afgesloten omdat er LPG lekte uit de goederentrein. Het lek is provisorisch gedicht, maar er moet nog een definitieve oplossing komen. NS-personeel in Hoofddorp heeft een korte wilde actie gevoerd uit woede over de mishandeling van een collega. NS-medewerkers stonden op het spoor rond 6 uur totdat ze een gesprek kregen met de directie. Of er toezeggingen zijn gedaan aan de actievoerders is niet duidelijk. Afgelopen nacht werd een hoofdconducteur toegetakeld in een trein bij station Hoofddorp. Er is een man zonder vaste wonen verblijfplaats opgepakt, maar het is niet duidelijk of hij er iets mee te maken heeft. De conductrice van 44 kan zich niets herinneren. De en de vakbonden willen dat mensen die op station slapen worden aangepakt. De Griekse regering wil toeristen inhuren om zoek te zoeken naar belastingontduikers. De toeristen moeten op video vastleggen of bijvoorbeeld nachtclubs of medische posten zich houden aan btw-regels. Hiervoor worden niet alleen toeristen ingezet, maar ook schoonmakers en studenten. De verklikkers zouden voor korte tijd in dienst worden genomen door de Griekse Belastingdienst en een basistraining krijgen. Ze krijgen geen bevoegdheden, maar het verzamelde materiaal kan wel worden gebruikt tegen de belastingontduikers. Athene wil af van de Griekse cultuur van belastingontduiking. Een Oekraïense piloot die vastzit in een Russische gevangenis is onder voorwaarden bereid haar hongerstaking te beëindigen. Piloot Savchenko zit al sinds juni vast in Rusland. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze vanuit haar gevechtsvliegtuig twee Russische journalisten heeft doodgeschoten. De journalisten deden verslag van de oorlog tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog... met aan de grond mogelijk nog lichte vorst. Ook morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt 11 tot 14 graden. Zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden nog 4 kilometer.